Mayonaise. Allemaal. Mayonaise. Mayonaise. Mayonaise. Ze lag daar op de grond met ketchup om haar mond En in het frituur, een bitter garnituur. Een grote portie friet, vitamines lust ik niet. Ze lachten nog naar mij. En weet je wat ze zei? Na, na, na, na, Mijn jongen, welke zaak?